7 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een vuurwerkshow in Frankrijk zijn gisteravond 13 mensen gewond geraakt. Volgens Franse media zijn er twee mensen slecht aan toe. Zo'n 80.000 toeschouwers stonden op het strand van Collioure in het zuiden van Frankrijk om de vuurwerkshow te zien. Het vuurwerk werd vanaf schepen voor de kust afgestoken. Een ontploffing in een van de mortieren leidde ertoe dat brandende stukken vuurwerk in het publiek terechtkwamen. De Amerikaanse acteur Peter Fonda is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Wyatt in de film Easy Rider uit 1969. In 1997 won hij een Golden Globe voor zijn rol in de film Julie's Gold. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van longkanker. Peter Fonda was de zoon van acteur Henry Fonda en de jongere broer van Jane Fonda. Hij werd 79 jaar. De onderaannemers die het dak van het AZ-stadion hebben gebouwd... waren ook betrokken bij de bouw van een parkeergarage in Wormerveer... die vorig jaar deels instortte. NH Nieuws schrijft dat ingenieurs en lassers van dezelfde bedrijven afkomstig zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde gisteren dat het dak van het AZ-stadion is ingestort door lasverbindingen die niet sterk genoeg waren. Het bedrijf dat het laswerk deed is inmiddels failliet. Het ingenieursbureau heeft nog niet gereageerd. De omstreden Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein heeft inderdaad zelfmoord gepleegd. Dat meldt de lijkschouwer van de stad New York die de autopsie heeft uitgevoerd. Epstein heeft zichzelf in zijn cel opgehangen. Hij zat in de gevangenis in afwachting van zijn proces vanwege het misbruiken van minderjarige meisjes. Vorige maand werd hij onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege een vermoedelijke zelfmoordpoging, maar daar was hij na een paar dagen weer van afgehaald. Op 10 augustus werd hij dood in zijn cel gevonden.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 Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns blowing that sound Way on down south Way on down south London town Check out Guitar George He knows all the chords but he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans.